Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister Blinken komt vandaag voor de derde keer in een maand tijd in Israël. Naar verwachting zal hij bij premier Netanyahu pleiten voor een humanitaire gevechtspauze. Gisteren zei Netanyahu juist dat de strijd nu op het hoogtepunt is. Het Israëlische leger zou Gaza-stad volledig hebben omsingeld. Gisteravond waren er explosies te horen, maar wat er vannacht is gebeurd is nog onduidelijk. In Gazastad zitten nog vier Nederlanders vast. Ze hadden gisteren de Gazastrook mogen verlaten... maar konden volgens familieleden niet bij de grens met Egypte komen. Ze gaan om een echtpaar en twee kleine kinderen. Crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried is door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan miljardenfraude. Hij sluist de kapitalen weg van de door hem opgerichte cryptomarktplaats FTX, die later failliet ging. De zogenoemde crypto-koning besprak zijn handelswijze met zijn medeverdachten in een appgroepje genaamd Wire Fraud, digitale fraude. Toch hield hij in de rechtszaal zijn onschuld vol. Hij zei dat hij slachtoffer was van slecht financieel advies. De jury had vier uur nodig om de in 31-jarige Bankman Fried schuldig te bevinden. De rechter bepaalt eind maart de strafmaat, mogelijk tientallen jaren celstraf. De NS verwacht dat de treinen vandaag weer bijna helemaal volgens de dienstregeling rijden. Gisteren waren er verstoringen door de storm Kieran, maar de meeste daarvan zijn verholpen. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. De NS raadt reizigers wel aan de reisplanner goed in de gaten te houden. Vannacht kunnen er nog steeds nieuwe problemen zijn ontstaan... doordat het in delen van het land nog steeds hard waait. Het weer. Geregeld buien. Aan zee en rond het IJsselmeer kan het nog hard tot stormachtig waaien.